Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij het Joods Museum in Washington D.C. zijn twee medewerkers van de Israëlische ambassade gedood. Het zou gaan om een man en vrouw. Ze werden uit het niets neergeschoten toen ze op straat liepen bij dat museum. De schutter is opgepakt. Hij zou Free Palestine hebben geroepen. In het Joods Museum in Washington was een bijeenkomst van jonge diplomaten aan de gang. Het aantal zelfdodingen onder jonge vrouwen is sterk aan het stijgen. Dat zegt het CBS dat het bijhoudt. Waardoor het komt is moeilijk te zeggen, vertelt 113 Zelfmoordpreventie. Ze zien een paar dingen veel terugkomen. Vrouwen die al jarenlang rondlopen met psychische problemen bijvoorbeeld... die moeilijk hulp vinden. En er is nog iets opvallends. Ze communiceren veel over suicidaliteit, maar niet per se op de goede manier. En ze doen het vooral met vrienden en ergens is dat ook ehm, logisch. En die leeftijdsgroepje zoekt bevestiging bij vrienden. Maar het kan dan wel ontbreken aan, aan eh, verhalen van hoop en herstel. Wat juist zo belangrijk is. En daarom benadrukken ze bij 113... neem contact op met ons als je in de put zit... of iemand kent die problemen heeft. Een bekende Nederlandse topdirigent wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Tientallen muzici die met hem hebben gewerkt zeggen dat Jaap van Zweden hen kleineerde... en zo streng was dat ze er mentale klachten van kregen. Van Zweden zegt in het programma Pointer dat hij geschrokken is. Hij geeft toe dat hij veel eisend is, maar zegt dat dat geen excuus mag zijn de vogelbescherming slaat alarm over de droogte. Het heeft al weken niet geregend en dat is super slecht voor de dieren. Vooral jonge vogeltjes kunnen moeilijk aan voedsel komen. Het is met name die bodem. Hè. Daar, zit, eh, daar zit eigenlijk ook een deel van het voedsel in voor die weidevogels. En als die bovenste laag uitdroogt, dan gaat dat bodemleven steeds dieper zitten. En dan kunnen die vogels er niet meer bij met hun snavel. En nu zitten we net in de, in de periode, de eerste weken, dat er ook kuikens in het veld lopen. Eh, dus is er ook voor die kuikens weer minder voedsel. Een keer een slecht jaar is niet zo erg maar volgens de vogelbescherming is er nu elk jaar wel iets. Is het niet te droog, dan is het wel te nat of te koud. En het weer nog een mix van wolken en zon. Met vanochtend in het zuiden kans op een bui. Later gaat het juist in het noorden en oosten een beetje spetteren. Het is ook fris vandaag. 13 tot max 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A9 ook maar richting Amstelveen. 10 kilometer tussen Uitgeest en Knoop het Rotterpolderplein. Een kwartier vertraging. A8 Zaanstad Amsterdam tussen Assen-Delft en Zaanstad Zuid 8 kilometer file. Op de A10 Koenplein richting Knoopend Amstel tussen Afrit Volendam en Afrit Amsterdam Centrum. 6 kilometer file door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een half uur. Op de A10 eh, bij de Koentunnel vanaf Afrit Volendam 4 kilometer file.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 De voedselconvooien die gisteren Gaza binnenreden... zijn met flinke vertraging bij de opslagplaatsen aangekomen. Gisteren bleven de vrachtwagens vlak na de grens staan... uit angst voor geweld, aanvallen en plundering. Het Rode Kruis ziet de vraag naar voedselhulp in Nederland toenemen. Al vijf jaar kunnen mensen in armoede bij de organisatie terecht. Door stijgende prijzen doen steeds meer mensen dat. In Washington zijn twee medewerkers van de Israëlische ambassade doodgeschoten. Dat gebeurde in de buurt van het Joods Museum, waar een evenement was voor jonge diplomaten.